Daarnaast lopen ook nog andere rechtszaken tegen het inreisverbod. In Turkije heeft de politie 400 vermoedelijke IS-aanhangers opgepakt. Onder de arrestanten zijn buitenlanders en mensen die verdacht worden van het plannen van aanslagen, melden Turkse staatsmedia. Bij invallen in Ankara zijn 60 verdachten gearresteerd. Maar ook in Istanbul, Izmir en andere steden zijn invallen gedaan en mensen opgepakt. De Turkse regering houdt islamitische staat verantwoordelijk voor een aantal aanslagen in het land. IS claimde de verantwoordelijkheid voor onder meer de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul. Daarbij werden op oudejaarsavond 39 mensen doodgeschoten. De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs militairen aanviel met een mes... en daarna werd neergeschoten is buiten levensgevaar. Volgens het Franse OM is hij ook fit genoeg om ondervraagd te worden. De Egyptenaar van 29 viel bij het museum militairen aan... terwijl hij, terwijl hij in het Arabisch God is schoten riep. Hij werd daarna beschoten. In Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de grens met Afghanistan. Huizen raakten bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Ook delen van Afghanistan hebben we te maken met problemen door het winterse weer. In het noorden zijn de afgelopen dagen zo'n 20 mensen omgekomen door lawines, ingestorte daken en ongelukken. Op de snelweg tussen de hoofdstad Kabul en Kandahar kwamen 250 voertuigen vast te zitten in de sneeuw. Politie en leger kwamen de inzittenden te hulp. Het weer, het is bewolkt en nevelig, soms valt wat motregen. In het midden en zuiden ook af en toe zon.